Malema was al voor vijf jaar geschorst. Omdat hij tegen die uitspraak in beroep is gegaan... heeft het ANC nu besloten hem te royeren. Het ANC zegt dat Malema herhaaldelijk in de fout is gegaan... geen berouw toont... En en de partijregels niet accepteert. Malema was een bondgenoot van president Zuma, maar inmiddels zijn ze vijanden geworden. De leadzanger van de Amerikaanse band The Mackies, Davy Jones, is overleden. Hij stierf in Florida in zijn slaap aan een hartstilstand. De Monkeys werden in 1966 opgericht als het Amerikaanse antwoord op de Beatles. De band werd opgericht en begon als een televisieserie over de belevenissen van een fictieve popgroep. De serie werd enorm populair, waarna de Monkeys besloten om door te gaan. Een wereldwijde doorbraak volgde met hits als Daydream Believer en I'm a Believer. Jones was ook als acteur te zien in de Britse soapserie Coronation Street. Davy Jones is 66 jaar geworden. Als houders van een OV-jaarkaart vergeten uit te checken, zouden ze geen boete moeten krijgen. Dat zegt minister Schultz in reactie op een verzoek van de nationale ombudsman. De minister erkent dat het beboeten van jaarkaarthouders tot veel onbegrip leidt. Schultz vraagt vervoerders om soepel om te gaan met jaarkaarthouders die niet uitchecken. Zij reizen nauwelijks buiten hun traject. In- en uitchecken is wel nodig om de inkomsten over de verschillende vervoerders te kunnen verdelen.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 En ehm, even kijken naar het uh, trekje. Dat was trekje nummer 2, Discovery. Ja, dat. Nou, dat hebben we dan inderdaad wel ontdekt. We gaan door met de CD Awakening van Dan Blanchard. Raga Biavrafna. Nou, je kan het allemaal meelezen natuurlijk op de website van CFM Zandvoort. Ga naar programma info en dan vind je de playlist van Peaceful Radio. Veel plezier. the van deze cd. Music for Wellbeing nummer 4. Relaxation with Music and Nature Sound, zo noemen ze het ook wel. Eh, we hebben geluisterd naar eh, track 8, The Sea is My Home van Hendrik Burke Abu. De laatste cd in dit eh, uurtje, Peaceful Radio 766. We hebben straks natuurlijk nog een uur. En de cd heet een, uh, is cd. Kom verder niet meer terug met... De artiesten Regula Curti, eh, Degen, Jacques Dagzee en ja, hele bekende naam Tina Turner met de cd Beyond. Nothing lasts forever. No one lives forever. The flower that fades and dies. Winter passes and spring comes. Embrace the cycle of life that is the greatest love. Go beyond fear. Go beyond fear Beyond Fear takes you into the place where love grows. When you refuse to follow the impulses of fear, anger, and revenge. Beyond means to feel yourself. Start every day singing like the birds. Singing takes you beyond, beyond, beyond beyond. We need a repeated discipline, a genuine training to let go our old habits of mind and to find and sustain a new way of seeing.